Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een raket gelanceerd, mogelijk een ballistische, melden de legers van Japan en Zuid-Korea. De Japanse minister van Defensie zegt dat de raket 550 kilometer hoog kwam en 300 kilometer ver. Volgens het leger van Zuid-Korea werd de raket gelanceerd vanuit Sunan... waar de internationale luchthaven van de hoofdstad Pyongyang ligt. Noord-Korea heeft nog niet op de berichten gereageerd. Het zou de negende rakettest van Noord-Korea zijn dit jaar. De lanceringen zijn door de VN-veiligheidsraad verboden. Het hoofd van atoomwaakond IAEA e is in Iran aangekomen... voor gesprekken over het Iraanse nucleaire programma. Rafael Grossi wil in Teheran proberen om de kerndeal uit 2015 nieuw leven in te blazen... Dat akkoord was bedoeld om te voorkomen dat Iran ooit kernwapens zou ontwikkelen. Iets wat de Iraanse autoriteiten ook altijd hebben ontkend. Grossi hoopt dat internationale toezichthouders weer toegang krijgen tot de Iraanse nucleaire installaties. En dat het IAEA e daar ook camera's mag hebben. Ook wil de atoomwaakhond duidelijkheid over nucleair materiaal dat Iran zou hebben, maar niet heeft opgegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de NAVO om geen no-fly zone in te stellen boven Oekraïne. Hij zegt dat de NAVO daarmee groen licht heeft gegeven voor meer bombardementen op zijn land. Zelensky zegt dat de NAVO-lidstaten weten van de plannen van Rusland om het offensief door te zetten... en dat nieuwe aanvallen en slachtoffers onvermijdelijk zijn. Gisteren zei NAVO-topman Stoltenberg dat er geen no-fly zone wordt ingesteld. Ook herhaalde hij dat er geen NAVO-militairen op Oekraïns grondgebied actief zullen worden. Het weer. Vandaag schijnt de zon eerst overal volop. In de loop van de middag ontstaan her en der wat stapelwolken.